Laat laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. Laat mij in die dat het kan om bruggen te bouwen.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 De rechter besluit nu op zijn vroegste over vijf dagen of Berlusconi wordt vervolgd. De reisbranche is verdeeld over het voornemen van touroperator SkyTours om in de krokusvakantie weer op Egypte te vliegen. Volgens SkyTours is er in badplaatsen als Hurghada en Sharm el-Sheikh niets aan de hand. Reisorganisatie TUI noemt het plan onverantwoord en wijst erop dat buitenlandse zaken nog altijd een negatief reisadvies geeft voor Egypte. Bovendien kan de situatie er snel veranderen. Brancheorganisatie ANVR zegt dat touroperators een eigen afweging mogen maken. Drie verdachten in het Amsterdamse liquidatieproces hebben aangifte gedaan tegen kroongetuige Peter Laes. Dino Soerel en twee andere verdachten zeggen dat Laes drugshandelaar Gerry Bethlehem heeft vermoord. Bethlehem werd in 2002 in een loods in Utrecht doodgeschoten... naar verluid om een conflict over drugs. Zijn lichaam werd later in het Amsterdam-Rijnkanaal gevonden. De verdediging in het Amsterdamse liquidatieproces wil aantonen... dat de kroongetuige onbetrouwbaar is. Franse ministers moeten voortaan eerst toestemming vragen voor ze ingaan op een uitnodiging uit het buitenland. Volgens president Sarkozy kunnen ze hun vakantie beter in eigen land houden. Aanleiding is de rel die is ontstaan toen bekend werd dat premier Fillon zijn kerstvakantie in Egypte doorbracht op kosten van president Mubarak. Eerder kwam minister van Buitenlandse Zaken Ayomari in opspraak. Zij ging met kerst naar Tunesië in een vliegtuig van vriend van de gevluchte president Ben Ali. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode bij 5 graden op de Wadden tot 9 in Limburg. Morgen bewolkt met